Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn camerabeelden van het FC Twente. Burgemeester Den Oudsten van Enschede zei in Nieuwsuur dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij zei dat het lastig is om een oordeel over de beelden te geven. Bij het ongeluk kwam een man uit Nijverdal om het leven. Van de gewonden is er zeker één in levensgevaar. De gemeente, de arbeidsinspectie, het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoeken het ongeluk. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen en komt bijna zeker, dat komt bijna zeker door de economische crisis. Dat schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van 10 EU-landen van de jaren 2007 tot en met 2009. En daaruit bleek dat in 9 van de 10 landen, waaronder Nederland, het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent steeg. Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. De Syrische autoriteiten hebben scherpe kritiek op het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. Daar zijn al weken hevige protesten tegen het regime. Volgens de Amerikaanse regering was ambassadeur Ford naar Hama gegaan uit solidariteit met de bevolking. Maar volgens Syrië moet de VS zich niet bemoeien met interne aangelegenheden en had de ambassadeur toestemming moeten vragen. De Haagse viswinkel Simonus is de winnaar van de nationale haringtest van het AD. Twee jaar geleden scoorde de haringhandel nog een 0 in de test. En dit jaar staan ze bovenaan met een 10. Volgens de eigenaar is de winkel in de afgelopen twee jaar van leverancier gewisseld en werd de zaak verbouwd om betere kwaliteit te kunnen leveren. Ook kreeg het personeel bijscholing. Voor het komend weekend heeft Simonus extra personeel ingehuurd vanwege de verwachte drukte. Het was de dertigste keer dat de krant onderzoek deed naar de kwaliteit van de haring. Dan het weer nog wisselvallig en buien, de meeste in het westen en noorden, maar ook zon. Het wordt ongeveer 21 graden. In het weekend geleidelijk minder buien en weinig verandering in temperatuur.